Jan van der Putten met het NOS-journaal. Gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Gimmoers in Dordrecht komen in het milieu terecht via het afval. Dat zegt de inspectie Leefomgeving en Transport na onderzoek in opdracht van minister van Nieuwenhuizen. Volgens de inspectie meldt Gimmoers niet aan de afvalverwerker dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in het afval zitten. En worden die er dus ook niet uitgehaald. Zo komen de stoffen in lucht, grond en water terecht, zegt de inspectie. Hoeveel van die stoffen en of de wet is overtreden, zegt de inspectie niet. Macedonië en Albanië kunnen lid worden van de Europese Unie. Over een jaar beginnen de onderhandelingen met de twee landen. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat vandaag besloten. Macedonië en Albanië hebben volgens hen voldoende stappen gezet... om onderhandelingen over een lidmaatschap te beginnen. Wat Nederland betreft moet er nog veel gebeuren... op het gebied van corruptiebestrijding en het opbouwen van de rechtsstaat. Morgen begint een landelijke staking in het streekvervoer... nu de laatste gesprekken tussen bonden en werkgevers op niets zijn uitgelopen. Ongeveer 80 van de chauffeurs is aangesloten bij de vakbonden FNV en CNV... dus is de verwachting dat er weinig of geen bussen rijden. Ook regionale treinen kunnen uitvallen. In steden met een eigen vervoerbedrijf rijden de stadsbussen en trams meestal wel... behalve in Utrecht. De FNV'ers staken voor onbepaalde tijd en de CNV-leden minstens tot vrijdag. Rijkswaterstaat heeft bij Hoek van Holland een noodopvang in gebruik genomen voor zwanen die met olie zijn besmeurd. Daar kunnen ze worden schoongemaakt. Zaterdag kwam in het Rotterdamse havengebied door een botsing 200.000 liter stookolie in het water terecht. Naar schatting zo'n 900 zwanen zijn met olie besmeurd geraakt en naar schatting nog zo'n 500 andere vogels.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 En deze band staat in deze uitzending centraal. En komt dan ook verderop nog een paar keer voorbij. We gaan naar een aantal uh, nummers luisteren die uh, toch weer van een hele andere orde zijn. Variatie moet er uiteindelijk ook zijn, ook in metal. Hier is Cannibal Corpse van het album Tomb of the Mutilated is hier. Hammer Smashed Face. snel door naar de volgende. Het album heet Emperor of Sand. De band is Mastodon. En het nummer heet Scorpion Breath. En na Mastodon kon je luisteren naar Winterson van het, eh, een album getiteld Winterson was dat Battle Against Time. En eh, we blijven even hangen in eh, Scandinavië. We gaan naar Noorwegen. Van het album Antichrist is hier Possessed by Satan. Hier is Gorgoroth. contrasten ontzettend leuk. Het volgende nummer is van de band die centraal staat in deze uitzending. En eh, ik heb het over Iron Maiden, voor het geval je net inschakelt. Van het album Dance of Death is hier Rainmaker. volgende band hoeft eigenlijk ook geen introductie meer. En eh, ja, over deze band zijn eh, zeker binnen de metal nogal wat controverses. De een vindt het eh, commercieel, de ander vindt het helemaal drie keer niks. En weer anderen zijn er lyrisch over. Maar we hebben het wel over een van de Big Four. De mannen die ooit de weg bereiden voor de trash metal. Hier is Metallica van het album Ride the Lightning, Creeping Death. volgende nummer is van een totaal andere orde. Eh, komt uit Nederland. Eh, de band Arm. En eh, deze band bestaat helaas niet meer. Van hun allereerste album When Lust Evokes the Curse is hier Quiet Friend. Friends. guardian of my final breath. To them, the greatest fear, they call it death. Deze bijzondere uh, gothic band was eh, helaas geen lang leven beschoren. Toch eh, denk ik dat ook zij heel groot hadden kunnen worden. Hadden ze iets langer moeten doorgaan. Ja, we gaan terug in de tijd. En eigenlijk zou ik moeten zeggen, herinnert u zich deze nog, nog, nog. Nog. Eh, Van Helen. Ja, is de volgende in het uh, rubriekje Gouden Ouwe. En eh, we gaan luisteren naar Eruption en You Really Got Me. deze twee stukken vind ik persoonlijk eigenlijk aan elkaar vast te horen. Dus vandaar dat ik ze allebei doe. Veel plezier! Thank you. when you're having fun. En wanneer je met je wekker gooit. Maar dat terzijde. Uh, we zijn alweer toe aan de laatste. En eh, de band die centraal stond eh, vandaag. Daar ga ik ook mee eindigen. Maar daarover zo meteen meer. Ik hoop dat je genoten hebt. En de volgende keer ga ik Motorhead centraal stellen. En dat omdat ik een enorme Lemmy-fan was. Dus volgende keer staat Motorhead centraal. En er komt dan nog veel meer lekkers voorbij. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. En geniet van Iron Maiden. Ik denk wel hun grootste. Fear of the Dark. In fear that something's always near.